Amber Brandsen met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat een klopjacht gaande op twee ontsnapte gevangenen uit een zwaar beveiligde gevangenis. Zo'n 200 agenten zijn bij de zoekactie in het stadje Dannemora betrokken. De gedetineerden zijn onder meer veroordeeld voor moord. Ze hadden een gat in de muur aan de achterzijde van hun cel gemaakt en konden zo door een intern gangenstelsel van het cellencomplex kruipen. Uiteindelijk kwamen ze door een putdeksel op straat naar buiten. De omgeving van de gevangenis is afgegrendeld. De politie vraagt iedereen naar de mannen uit te kijken... maar waarschuwt met klem ze niet zelf te benaderen. Militante Palestijnen hebben vanuit de Gazastrook een raket afgevuurd op Israël. Het projectiel kwam neer bij de stad Ashkelon. Volgens het Israëlische leger raakte niemand gewond en is er geen schade. Het is de derde keer deze week dat er vanuit Gaza een raket op Israël is afgevuurd. De verantwoordelijkheid voor deze beschieting is opgeëist door een groep die sympathiseert met Islamitische Staat. Bij de Jumbo-supermarkt in Groningen, die sinds 12 uur gistermiddag was gesloten vanwege een bommelding, is niets gevonden. Het was de derde bedreiging van een Groningse Jumbo-supermarkt in een maand tijd. De politie denkt dat er een verband is tussen de drie gebeurtenissen. Eerder op de avond gaf de politie beelden vrij van de man die vorig weekend een voorwerp neerlegde bij een andere Jumbo-supermarkt in Groningen. En korte tijd later was er toen een explosie waarbij het pand beschadigd raakte. Voetbal dan. Barcelona heeft in de finale van de Champions League Juventus met 3-1 verslagen. Tot diep in de tweede helft stond het nog gelijk. Maar ruim 20 minuten voor tijd bracht Suarez Barcelona op voorsprong.